Mark Visser met het NOS-journaal. Door de manier op de regering van Myanmar de Rohingya-moslims behandelt... leven die feitelijk onder een apartheidsregime. Dat staat in een rapport van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie heeft twee jaar onderzoek gedaan... en zegt dat de Rohingya in een openluchtgevangenis leven. Door verschillende wetten mogen ze hun dorp niet uit zonder toestemming. En daardoor wordt hen ook medische zorg onthouden. GroenLinks, SP en PvdA komen met een lijst van ruim 20 voorstellen om de farmaceutische industrie aan banden te leggen. Zo willen de drie linkse partijen een verbod op het sponsoren van patiëntenverenigingen door farmaceutische bedrijven. De onafhankelijkheid komt volgens de partijen in het geding. Verder zouden apothekers dure medicijnen mogen namaken en willen ze producenten dwingen om absurd hoge prijzen te verlagen. Zo'n 60.000 mensen uit Haiti die na de zware aardbeving van 2010 legaal in de VS mochten verblijven, moeten binnen anderhalf jaar weer terug naar hun land. Volgens de regering van president Trump is de situatie daar sterk verbeterd. Advocaten van Haitianen in de VS hebben gelijk protest aangetekend. Volgens hen is de situatie op het straatarme eiland nog lang niet goed genoeg. Ze noemen het een harteloos besluit. Maar jongens komen vandaag samen met vakbond FNV in actie... om de korting op hun uitkering tegen te houden. Vanaf 1 januari vervalt die en dat scheelt zo rond de 5% aan inkomen. Jongeren bieden daarom symbolisch een lege portemonnee aan de Tweede Kamer aan. Maar jongens hebben nog altijd veel moeite om een baan te vinden... concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau vorige maand nog. Het weer bewolkt en regen, later in het zuiden vaker droog en een graad of 12. Morgen op de meeste plaatsen droog en ook wat zon. Donderdag nog iets warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Na een ongeluk bij Nieuwerbrug, 15 kilometer, de rechte ook is dicht, vertraging daar ruim een half uur. Ook een half uur oponthoud op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein, 12 kilometer. De A27 Breda richting Gorkum bij Avelingen, 15 kilometer. Kost je ook ruim 30 minuten extra. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam bij Warmond, 8 kilometer.